De 52 agenten moeten toezicht houden op het bestand in het gebied. Vorige maand braken er hevige gevechten uit tussen Kirgizen en de Oezbeekse minderheid. Bij die gevechten kwamen waarschijnlijk zo'n 2000 mensen om het leven. Door het geweld zijn er nog tienduizenden mensen in het gebied dakloos. Ze durven niet naar huis of hun woningen zijn verwoest. Het is nog niet bekend wanneer de politiemacht van de OVSE naar Kirgizië gaat. Gouda heeft als eerste stad in Nederland een speciale parkeerplaats voor scooters. Een aantal stevig verankerde palen en camerabewaking moeten diefstal voorkomen. Brancheorganisatie BOVAG is blij met het initiatief. De organisatie vindt dat steden parkeerbeleid moeten ontwikkelen voor het groeiende scooterpark. Sinds eind vorig jaar staan meer dan 1 miljoen brommers en scooters geregistreerd in Nederland. Ook het aantal diefstallen neemt toe. De eerste vijf maanden van dit jaar werd bijna 13% meer brom- en snorfietsen gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. De BOVAG pleit daarom voor speciale scooterparkeerplaatsen in de Nederlandse binnensteden, zoals in Gouda. AZ moet het in de derde voorronde van de Europa League opnemen tegen IFK Gothenburg. De eerste wedstrijd is op 29 juli in Alkmaar. De return is een week later in Zweden. FC Utrecht is na de 4-0 overwinning van gisteravond op Tirana al vrijwel zeker van de volgende ronde. De tegenstander daarin wordt Luzern uit Zwitserland. Eerder op de dag werd er ook gelood voor de voorronde van de Champions League en Ajax werd daarbij gekoppeld aan PAOK Saloniki uit Griekenland. En dan het weer, wolkenvelden. Het is 22 tot 28 graden in het oosten, kans op een onweersbui.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 Can't get off this ride. You change your mind like a girl changes clothes. Cause you're hot, then you're cold. Yes, then you're. like met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Things. ritme van ZFM. Via de kabel.